De koning vertelde over veel privézaken. Zo noemde hij de dood van zijn broer Friso een blijvend litteken... en sprak hij ook openhartig over de depressie van zijn vader. Volgens Dick Advocaat komt er binnen een paar dagen duidelijkheid over zijn mogelijke aanstelling als bondscoach. Hij wilde vanavond verder niet ingaan op zijn gesprekken met de voetbalbond KNVB. Wel wilde hij zeggen dat hij na dit seizoen stopt als coach bij de Turkse club Venerbatje. Advocaat zou de ontslagen Danny Blind moeten opvolgen bij het Nederlands elftal.